dijkers met het NOS-journaal. Ruim 500 zorgmedewerkers dreigen binnenkort hun baan te verliezen... omdat ze al twee jaar thuis zitten met long-covid. Volgens vakbond FNV komt de eerste groep die kampt met langdurige klachten aan coronabesmetting... naar verwachting in maart in aanmerking voor een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. De vakbond waarschuwt dat ze er daardoor financieel op achteruit gaan... en mogelijk bijvoorbeeld hun hypotheek niet kunnen betalen... Zo'n 1850 zorgmedewerkers hebben zich met long-covid gemeld bij een meldpunt van de FNV. Ze kampen met klachten als vermoeidheid, kortademigheid of vergeetachtigheid. Veel Afghanen die nog in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland... kunnen ons land nauwelijks bereiken. Uit mails van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de Nederlandse ambassade in Pakistan... waar veel Afghanen naartoe reizen, deze mensen niet meer kan helpen. Afghanen mogen Pakistan niet zonder geldige papieren verlaten... Veel Afghanen die voor Nederland werkten hebben geen paspoort. RTL had op de hoogte moeten zijn van de misstanden bij The Voice. Dat zegt programmadirecteur Peter van der Vorst in de talkshow Bo. Hij noemt het pijnlijk dat de zender van niets wist. Nadat Boos een oproep had gedaan om misstanden te melden... heeft RTL meteen producenten van Talentenjachten gebeld, zei Van der Vorst. Maar ze hebben volgens hem niets gezegd over incidenten. En schippers van de vijf veerponten die over de Maas heen en weer varen tussen Gelderland en Noord-Brabant gaan opnieuw actie voeren. Vanaf maandag zetten ze door de week iedereen gratis over, meldt vakbond FNV. Schippers hebben al weken een conflict met hun werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Eerder hielden ze al andere acties. Het weer, het is bewolkt en vooral vanmiddag valt wat lichte regen bij een temperatuur van 6 à 7 graden. De noordenwestenwind neemt geleidelijk wat af in kracht. Komende nacht een graad of 4 en kans op mist.